Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Jeruzalem is vanochtend een aanslag gepleegd. Twee schutters openden tijdens de spits het vuur bij een bushalte. Drie mensen zijn overleden, twee vrouwen en een man. De daders zijn gedood door militairen. Volgens Israël waren het twee broers die lid waren van Hamas. met die organisatie is vanochtend afgesproken om de gevechtspauze in Gaza met een dag te verlengen. Onderhandelaars hebben dan meer tijd om te praten over gijzelaars en gevangenen. Deel zoveel in het gasdrama in Groningen. Meer dan 10.000 Groningers moeten langer wachten op hun schadevergoeding. Het gaat dan in dit geval om geld dat je krijgt voor alle stress en zorgen door de gaswinning. Rond deze tijd zouden inwoners horen of ze geld zouden krijgen. Er wordt een aantal maanden opgeschoven omdat er meer onderzoek nodig is, zegt deze verslaggever. Dat zal niet eh, voor de feestdagen zijn. Het IMG zegt nu dat dat eh, nog vier maanden kan duren. Eh, de bewoners om wie het gaat krijgen half december een brief hierover. En vervolgens horen ze dus uiterlijk eind maart of ze ja, die vergoeding wel of niet krijgen. En zo ja, hoe in Almere was vannacht een explosie. Het gebeurde bij een partycentrum op een bedrijventerrein. Er is veel schade. Er is bij de klap niemand gewond geraakt. En Rob Jette van D66 zit op dit moment aan tafel bij de Verkenner. Die Verkenner kijkt welke partijen misschien kunnen samenwerken in een nieuw kabinet. Nog de hele dag zijn er dit soort gesprekken. En wie binnenkort de trein pakt in Zeeland moet rekening houden met flink wat vertraging. Treinen mogen niet te hard rijden, want doordat het zo nat is kan het spoor verzakken. Deze reiziger in Goes moest vanochtend dus afwachten of haar trein überhaupt wel ging. En gaat de trein? Ja, ik hoop het wel. Ja. Ik hoop het wel hoor. Hier is het echt te vroeg. Waar moet je naartoe? Roosendaal, ja Breda. Ja, het is echt niet best. Los van langzaam rijden er ook veel minder treinen tussen Vlissingen en Roosendaal. In plaats van drie intercities gaat er nu nog maar één per uur. En het weer nog, pas op, want het kan glad zijn en mistig. Op sommige plekken zijn er ook winterse buien. Later trekt het meer open en is er soms ook zon. Het wordt max 0 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. In het noorden van het land rond het IJsselmeer en in het zuidwesten van het land komt nog dichte mist voor. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum een kwartiertje vertraging door 5 kilometer file.